Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de 5 daklozen in Nederland is minderjarig. Dat blijkt uit een telling in 55 gemeenten. Het is voor het eerst dat er harde cijfers van zijn. Tot nu toe werd er altijd geschat hoeveel mensen geen thuis hebben. Eén op de drie dak- en thuislozen is vrouw. Een van hen is Ebi. Zij raakte door een scheiding haar huis kwijt... en kwam met haar twee zoontjes op een camping terecht. Ja, je hebt in een eh, driepersoons tent gezeten. En dan ga je, doe je wat, je wat je eigenlijk in je macht hebt. Eh, bel je de instanties oh, eh, alle, waarvan je weet dat die aanwezig zijn hier in Nederland. En die hebben dan volgens geen plek. In de 55 gemeenten gemeenten die meededen verbleven 6000 dak- en thuislozen. Volgens het Kansfonds, dat zich voor die groep mensen inzet, is dat aantal schrikbarend hoog. op veel basisscholen worden te weinig gymlessen gegeven. Leerlingen moeten elke, elke, week minimaal 90 minuten bezig zijn met rennen, klauteren en balspelletjes. Maar bij een derde wordt dat niet gehaald. Vooral in de laagste klassen krijgen kinderen te weinig beweging. Je denkt misschien dat het wel weer zal komen door het lerarentekort, maar dat is niet zo, zegt deze onderzoeker. Nou, scholen geven aan dat er eh, niet voldoende locatie is, dus niet voldoende gymzalen. En een tweede reden is dat ze zeggen dat het lesrooster te vol is. Veel scholen vinden andere lessen dus belangrijker voor hun leerlingen, zegt ze. En steeds meer studenten met een beperking krijgen extra studiefinanciering. Er bestaat een speciale toeslag, maar veel mensen wisten die niet te vinden. Dat gaat nu beter, zegt een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking, zoals Fleur. Zij studeert pedagogiek, maar dat is extra zwaar door haar visuele beperking. Ik zat er uh, halverwege het vorige schooljaar echt helemaal doorheen. Ik liep helemaal over. Ook door mijn werk en studie bij elkaar. En eh,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 hij is door. hour, it's 53 degrees, it's 13 minutes past the Big Boss Hour, and where were you when this song was number one? Why? Why? Why? Why? Memories What Memories from 1963. Well, later that same year, this golden goody blast from the past was introduced by The Crystal. Ja, medley van de Carpenters. Ja, en u eh, hoorde wat eh, stokken onderweg. Wat, uh, het ene met het andere nummer, de overgang daarvan, zeg maar. Daar hebben ze gewoon aparte tracks van gemaakt. Dus dan moet je een doorstart maken. Maar nog even... Ja, nou, daar kan ik niks aan doen, hoor, luisteraars. Dat moet u maar voor, voor lief hebben, hè? meenemen. Ja in uw bagage van Duifzaag de Week door. Want eh, we gaan verder eh, met eh, nog meer lekkere muziek. En kijk naar buiten en ik zie dat het uh, heel flauw zonnetje is. Maar we kunnen toch wel stellen, luisteren, Het is weer voorbij hoor, die mooie zomer. Letty de Jong, hè, die dame in dat koortje. Letty de Jong is dat, ja, ja. Samen met Gerard Koks, Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. Als dat maar weet. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang. Het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan. Dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug. Het is weer voorbij die mooie zomer die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle lichte zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boer. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier we werden wekenlang verwend, maar ach aan alles komt een end. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Pa, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Oh, gezellig hè? Daar is de koffie! Ah, dankjewel Harry, dankjewel jongen. En dit keer liet hij het niet vallen, luisteraars. Dat is hartstikke mooi. Ik heb een eh, verse bak koffie naast me staan. Ga ik van genieten. En eh, ik wil eh, verkondigen namens Duifzachte Week door... You're My World. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I may, Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love with your hand resting in mine. with your hand resting in mine. ga je het meemaken. Want eh, wie was dit dame? Deze dame die dit, eh, dit zong. Het is namelijk een dame die is namelijk wit, maar ze is ook zwart. Nou, dat is eh, een beetje een tip die ik kan geven... voor het oplossen van de prijsvraag. Je mag me via Messenger de, de uitslag toezenden, luisteraars. Wordt dit van de Charles, Charles, net als King of England... Duif, Dirk, Utrecht, Lange Ei, dubbele F en die lange I moet wel met puntjes zijn, niet een Y, want dan kom je nergens. Je word vriend van me eh, op Facebook en dan kan je me gewoon eh, de uitslag van de prijsvraag sturen. Welke dame is wit, maar toch ook zwart? En zong Your My World. Nou, moet dat mogelijk zijn om dat eventjes op te lossen, toch? Dan gaan we verder met Manfred Mann en de eh, uh, Mighty Queen. us Johnny down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. rest. I like my sugar sweet, but jumping cues and making haste just ain't my cup of meat. Everyone's beneath the trees feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without, come on You'll not see nothing like the mighty. gets here, everybody's gonna wanna doze. niet geraaien hoor. De dame die wit is, het ook zwart. Uh, ja, er is een andere man die wil weten wat de prijs is. Nou ja, ik heb gezegd vulling voor je luchtbed. Zegt hij misschien een voetreis naar Rome. Kan ook. Kan ook. back. gaan we naar, eh, van het Sir Douglas Quintet gaan we naar eh, Jay and the Americans. me up mine. Nou, mijn opera eh, verleden niet. Maar hij doet het wat hoger. Is Mine. Nou, dat is Must we say goodbye? Goodbye. Goodbye. Goodbye. time we part. verschrikkelijke hoogte. Jay in the Americas. En oh, wat was dat hoog. Ja, ik heb, vroeger heb ik altijd eh, operazanger willen worden, luisteraars. Dat is mijn eh, guilty pleasure, zeg maar. Eh, het is me nooit gelukt, maar ik zong vroeger altijd eh, opera, altijd voor het operaam. Ik denk dat helpt. Hè? Opera, opera. Dat moet een aanleg eh, eh, bevorderen voor opera zingen. Het is me nooit gelukt, helaas. Maar die kopstem van... Ah, dat, gaat wel aardig. En dat, eh, nou, daar, heb ik het dan maar mee gedaan voor de rest van mijn leven. Theo Maas, hij is een beetje... Theo Maas heb ik het over nu, hè? dus een cabaretier. Die is een beetje, beetje verguisd, hè? Die, ja, die zou zijn vrouw mishandeld hebben. Zou zijn vrouw mishandeld hebben. Hij is nog niet veroordeeld, voor zover ik weet. Maar we zien hem niet meer op de televisie en we horen er niks meer over. Hij staat nog wel eens bij talkshows en zo. Maar hij is vandaag, luisteraars, bij Duifzaag de Week door. Theo Marsen. Ik heb afgelopen, ik weet niet of mensen dat volgen of lezen of interviews of zo. Dat mensen er al iets van weten. Maar ik heb eh, afgelopen jaren best een hele eh, moeilijke tijd gehad. Waarin eh, gewoon heel veel dingen zijn... in ieder geval zijn ook dingen gebeurd. Weet je, zoveel dat ook vrienden van mij zeiden van... Jezus Theo, Weet je, het is zoveel, moet je niet een keer met iemand gaan praten? je, iemand die, weet je, misschien niet iemand die iets terugzegt, maar dat jij gewoon kan zeggen wat je wil. En... <laughs> ja. Eh, echt, wat dat betreft zijn jullie altijd voor mij geweest. En, uh, eh, maar op een of andere gekke manier geven jullie mij ook het gevoel... Eh, weet je, dat ik het toe doe, dat ik belangrijk ben. En dat is iets, weet je, nu mijn ouders niet meer zijn... is dat iets wat... wat nou ja, het is misschien ook niet helemaal de plek of zo hier. Maar <clears throat> wat, wat ik wel... Uh, bedoel, jullie kennen mij een klein beetje misschien. Hè? Ik, bedoel, ik ben een man van weinig woorden. Eh, <laughs> maar ik wil wel dat jullie... Weet je, ik wil heel graag iets terugdoen. Iets, iets waaruit blijkt dat wat ik nu heel onhandig probeer te formuleren... dat ik dat oprecht meen. En daarom heb ik voor jullie allemaal een cadeautje. En dat is natuurlijk hartstikke lastig om voor zoveel verschillende mensen iets te vinden. Maar ik denk dat ik geslaagd ben. Ik heb eh, speciaal voor jullie een eik bedacht... die onder normale omstandigheden nooit in dit programma verzeild zou raken. Maar vanavond wel, omdat ik weet dat jullie het als geen ander zullen waarderen. Dames en heren. Jongens en meisjes. Ga er maar eens lekker voor zitten. Een van de hoogtepunten uit de vaderlandse cabaretgeschiedenis. Veel kijk en luisterplezier. Nou mensen, nou gaan we echt lachen. Dit wordt dat. Ik weet van niks, hè? Ik ben gewoon een... Eh, ik ben gewoon een toevallige passant. Een, een nietsvermoedende voorbijganger. Dat is, dat is het leukste. <laughs> Let op. <laughs> Wist, wisten jullie trouwens dat, dat Harry Houdini... Je de grote verdwijnkunstenaar, dat die, dat van origine ook uit Eindhoven komt. Zo, komt hij ook aan zijn naam. Dat is een verbastering van, hè, huh? Houdini niet? van de week, van, van de week daar heb ik een bekeuring gehad. omdat, omdat ik door het rood was gefietst. Weet je, en zo'n zo, zo, zeikagent, weet je, in plaats van dat hij gewoon een bekeuring uitschrijft... Denk, kreeg ik zo'n hele prik te horen wat er zou gebeuren als iedereen door het rood zou rijden. Ik zei, nou, als iedereen nou gewoon stopt bij groen, is er in feite niks aan de hand. Oh, ik begin een beetje moe te worden in mijn benen. een zitgelegenheid. Haha. Ha. Even lekker niks. Ha. Hij toch geen seconde rekening mee? campagne, wat zat er eigenlijk op die toosjes? ik dacht, dan moeten wij toch allemaal die hondenbrokken... Uh. Eh. Mensen vragen me vaak, Theo, waar haal je nou eigenlijk je inspiratie vandaan? En ah jij je misschien ook even de afzuigkap aanzetten. Maar nou, zet ook maar even een raampje open. Dan nou, bel de visite ook maar af. Eh. Kom een Frans en rekenen maar een andere keer. Eh. Hoe lang blijft zoiets leuk, hè? Gisteren werd het half twee. Rosamunde. Het zou toch leuk zijn als aan het journaal zo gepresenteerd zou worden? Hij zou een beetje aan lucht geven aan de zaak. In Irak zijn vandaag 24 Amerikaanse militairen bij een aanslag. Leden van de Staten-Generaal. Eentje om het af te leren, eentje voor onderweg, eentje voor achter mijn oor. Ah, nou hij wel een beetje in, hè? Maar goed, daar heb ik scheid aan. Shit, man. Dit is zwaar in je benen, is dit. God, man. Dit is precies zo'n hoogte dat al die spieren hier helemaal... Oh, even hoor. Oh. Scheetkussen Jonnik, zou dat niks zijn? In drie minuten trainen per dag het lichaam waar u altijd van gedroomd heeft. Vind ik altijd zo'n bullshit kan niet Dat, dat ik in drie minuten trainen per dag het lichaam zou krijgen van een 16-jarig meisje met net iets te grote tieten. Ik ben wees. Weet je, wat, wat, wat moet je dan, man? als je vijf bent, kun je naar een weeshuis, man. Je, ze zien me aankomen. Ook nog zitten te denken om mezelf te vondeling te leggen. je, eh, het gekke is dat als er iemand doodgaat waar je, waar je veel van houdt... Dat, dat je in mijn beleving die, dood zelf op een of andere manier zo onbeschrijfelijk mooi is. Dat, dat is het hele probleem niet. Dat, weet je, het is die periode daarna. Dat, dat, dat alles maar gewoon doorgaat. Terwijl de enige twee mensen die ooit onvoorwaardelijk van je zullen houden... Weet je, en je hebt vrienden en die zijn lief voor je en die snappen dat je het moeilijk hebt. En je kan erover praten. En je, het is goed om erover te praten. Je, op een gegeven moment voel je het, ik voel het nou ook, weet je, dat er toch mensen in de zaal zitten die denken van ja, Theo, ik vind het hartstikke lullig voor je, maar doe nou maar weer een keertje. ja, het is ook niet alleen maar die emotionele romslomp, het is al, al, al, al dat gedoe eromheen, al, al, al dat geregeld. Had jij in plaats van dat mijn ouders nou gewoon dood waren gegaan... op het moment dat ik op kamers ging en gewoon nog echt spullen nodig had? ik laat na de voorstelling, ik laat alles staan als mensen dingen kunnen gebruiken. Nee, mee, nee, mee. Die naaimachine is nog helemaal goed. Ook boeken. Want het enige wat ik nog lees is ondertiteling. Nou, die kleren, man. Bakken met kleren. Wat moet... mijn, mijn vader was... Oh, was wat voor zo'n mannetje. En dan had hij zijn puntmus op. Ja, sommige conferenties moet je beeld bij hebben. laat hem nog even doorlopen. Misschien eh, dat het eh, verdere eh, deel van deze conferentie nog wel tot de verbeelding spreekt. In ieder geval wordt er gelachen. Voor mijn volgende truc heb ik een vrijwilligster nodig uit de zaal die zich uitkleedt, met haar benen wijd gaat liggen... en dan laat ik op miraculeuze wijze mijn penis verdwijnen. 你走。 vakantiefotoalbum van mijn vader en moeder uit juni 1959. Jezus, toen was mijn vader dus 26, was, was 13 jaar jonger dan ik nu. Hm. Volgens mij is dat een fout die veel mensen maken. Dat ze, ze altijd foto's maken van, van de leuke momenten uit hun leven. En dan valt de realiteit zo tegen. Volgende keer als ik ruzie heb met mijn vriendin op straat... ga ik aan iemand vragen... ah meneer, kunt u misschien even een fotootje... Man, ik, lijk op mijn vader, jongen. Dat Ja, ik lijk ook op mijn moeder. ja. Ik heb heel erg... Ik heb de ogen van mijn vader en de anus van mijn moeder. Dat is, dat is heel gek. Echt, als je die twee naast elkaar ziet, dat is gewoon eng. gek eigenlijk, hè? Dat, dat een anus een kringspier is en dat er toch altijd poepstreepjes in je onderbroek zitten. ik, heb het altijd te doen met mijn anus. Ik, ik, ik, weet niet waarom. Maar het maakt toch altijd een hele gespannen indruk ik snap het ook wel. je, als hij zich een keer ontspant, dan krijgt hij toch een hoop stron door zijn heen. ik, ik, ik hoorde laatst dat, pornoacteurs dat die hun anus bleken. Ja, ik dacht dat ik iemand was die alles in zijn leven wel een keertje geprobeerd wilde hebben, maar... Weet je, deze sla ik even over. Theo, telefoon, even niet ben even mijn anus aan het bleken. Nou, ik kan er nou om lachen, maar ik weet ook als ik hier over vijf jaar weer sta... dat hier 80% op een gebleekt poepetje zit. ja. Weet je, zo gaan die dingen. Eerst speelt iets zich af in een subcultuur... En op een gegeven moment dat dan wordt het mainstream. Weet je? Dan doet iedereen mee, anders lig je eruit. Dan is het van, hem, moet je hem daar zien lopen? Die wil zeker ook opvallen met zijn ongebleekte anus. Ja, het, het vreemdste van een anus vind ik toch nog steeds dat, dat dat aanspannen... wat wij de hele dag doen, dat, dat, dat, dat is helemaal niet natuurlijk. Dat is aangeleerd. En denk je, ja, ah, als je dat kinderen toch kunt aanleren... kunnen die moeders ook niet aanleren dat die kinderen precies hetzelfde doen met dat mondje. Dat ze dat mondje de hele dag moeten aanspannen... en alleen als ze echt heel nodig moeten... dat ze dan een apart kamertje gaan, deur op slot en dan... daar wil ik niet! Return the sender. Return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 together and finally together they die Ja, de Ballad of Bonnie and Clyde, dat was natuurlijk de beroemde George was dat, hè? Georgie Fame. Eh, van jaren her. We gaan even luisteren naar eh, de zombies die ons alles vertellen over de tijd van het seizoen. Time of the season. It's the time of the season when love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasured hands Take you in the sun to promised lands To show you everyone It's the time of the season for What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show, to show you what you Zombies, time of the season. Nou, je moet geen zombie in je achtertuin hebben, luisteraars. Als je dan naar buiten gaat, eh, s'avonds laat nog om de vuilnisbak buiten te zetten of zo. Of eh, ja, de, de, zak met plastic afval, wat je dan één keer per week aan de weg zet... om eh, de gemeente te gunnen dat te verzamelen. plastic apart en ander huisvuil apart. Dan kom je zomaar in de tuin zo'n zombie tegen. Nou, dat, dat wil je niet hoor, dat wil je niet. Smokey wil het ook niet, Smokey. Maar die zingt eh, een heel ander onderwerp. A breathless drive on a downtown street. Hij heeft het over een downtown street. A motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes.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 you can stand by me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 groep heet Smokey en de zanger heet Chris Norman. En u kent hem allemaal van eh, Living Next Door to Alice. En later ook wel, Who the fuck is Alice? Nou, Alice was dus... Uh, eh, waar Smokey over zong. Zo is het maar net, zo is het maar krek, luisteraars. Dat eh, moet u toch begrijpen, hè? Nou, deze is ook leuk. Even een waarschuwing, hè?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 met de bus, luisteraars, voordat eh, de klok 11 eh, uur slaat en wij eruit moeten voor het nieuws. Dit zijn de Hollies. Basta.